1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Tijdens de coronapandemie zijn bijna 9000 meer mensen overleden dan gemiddeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal overleden bijna 36.000 mensen, normaal zijn dat er 27.000. De oversterfte loopt hard terug, vorige week was het verschil met normaal nog maar 100. De afname is in lijn met het veel kleinere aantal besmettingen en sterfgevallen door corona. Kappers hebben een ongelooflijk drukke week achter de rug... nu ze sinds maandag na zeven weken weer open zijn. Dat zegt de kappersvereniging Anko. Volgens de branche waren er in drie dagen tijd evenveel afspraken als normaal in een maand. Veel kappers zijn vanwege de drukte langer open... en er zijn ook kappers die ook op zondag doorwerken. Alle kinderen kunnen naar school. Er is geen reden om ze thuis te houden. Dat staat in een oproep van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Maandag gingen de basisscholen weer open... maar naar schatting 50.000 kinderen zitten nog thuis... Onder meer om kwetsbare familieleden te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. De kinderartsen begrijpen dat ouders zich zorgen maken... maar ze benadrukken dat kinderen op een basisschool een verwaarloosbare rol spelen... in het verspreiden van het virus. Duitsland zit officieel in een recessie. De economie is de eerste drie maanden van dit jaar met 2,2 gekrompen... na een lichte krimp eind vorig jaar omdat de Duitse economie twee kwartalen op reis gekrompen is er sprake van een recessie. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat de periode april tot en met juni nog slechter verloopt. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 1,7% gekrompen. De daling komt vooral doordat consumenten minder uitgaven aan kleding... en aan diensten als horeca, recreatie en cultuur. Het is voor het eerst in bijna zes jaar dat de Nederlandse economie krimpt... en het is de sterkste krimp sinds de crisis in 2009. Het weer geleidelijk stapelwolken. In de noordelijke helft van het land mogelijk een bui. Het wordt 12 tot 16 graden.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 Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. light, it's a different world. Go on, find the girl.